Gert Kluk met het NOS Journaal. De Nederlandse autobranche waarschuwt voor op de 10 is zeker gerommeld... zeggen de vereniging aanpak telefraude en de Rijksdienst voor het wegverkeer na onderzoek. In de helft van de gevallen was de kilometerstand tussen de 10.000 en 50.000 kilometer teruggedraaid. Zo'n 40.000 deelnemers zijn bezig aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Traditioneel worden ze ingehaald op de Via Gladiola. De eerste deelnemer aan de Vierdaagse is al gefinished. Ronald van Dort uit Ridderkerk kwam vlak voor half negen in zijn rolstoel over de finish. Pomphouders klagen over de haperende bevoorrading van benzinepompen. Soms blijven de tanks een paar dagen leeg. Volgens Beta, de branchevereniging van zelfstandige pomphouders, speelt het probleem in het hele land. Oliemaatschappijen en transporteurs kunnen maar met moeite chauffeurs voor tankauto's vinden. En door de lage waterstand in de rivieren kunnen tankers minder benzine vervoeren. De chef van de Amerikaanse veiligheidsdiensten, Coates, is verrast door de uitnodiging aan president Poetin voor een bezoek aan Washington. President Trump zei dat hij zijn veiligheidsadviseur Bolton heeft gevraagd om een afspraak te maken voor dit najaar. Toen Coates in een tv-interview met de uitnodiging werd geconfronteerd, reageerde hij ongelovig en zei uiteindelijk dat dat interessant gaat worden. In Breda is vannacht een kapperszaak beschoten. Volgens de politie zitten ruim tien kogelgaten in de gevel en de winkelruit. Er zijn ook kogelhulzen gevonden. De eigenaar van de kapperszaak in de Bredaanse wijk Haagse Beemden zegt dat hij niet weet waarom er is geschoten. Er is niemand gewond geraakt. Het weer tamelijk zonnig, ook flinke stapelwolken. In het zuiden en zuidoosten vanmiddag kans op een onweersbui.